Zes uur. Dron van Kam met het CNRS Journaal. Froome heeft de klimtijdreis van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De gele truidrager was 21 seconden sneller dan Tom Moulin, die tot het laatste moment de snelste tijd had neergezet. Pakke Mollema behoudt na Froome de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij werd in de 18e etappe vandaag 17e. Dat was voldoende om tweede te blijven. Brazilië heeft tien terreurverdachten opgepakt die van plan zouden zijn een aanslag te plegen tijdens de Olympische Spelen. Het zou gaan om jongeren die zich kort geleden hebben bekeerd tot de islam en trouw hebben gezworen aan IS. Volgens de Braziliaanse minister van Justitie hadden de verdachten contact met elkaar via sociale media. Ook zou een van hen hebben geprobeerd om een Kalashnikov te kopen in Paraguay. De Nederlandse spoorwegen en vijf bestuurders van dochterondernemingen van de NS worden vervolgd. Het OM verdenkt ze van valsheid in geschriften, omkoping en schending van bedrijfsgeheimen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Een van die dochterbedrijven mocht al het vervoer per stoptrein gaan verzorgen in Limburg, maar later bleek dat die opdracht was binnengehaald door bedrijfsspionage. Nederland gaat extra goed kijken naar rechtshulpverzoeken van Turkije vanwege de situatie in dat land. In Den Haag is onlangs een uitleveringszaak al opgeschort omdat het volgens de rechter onzeker is of de rechten van de verdachte wel zijn gewaarborgd in Turkije. De Turkse regering kondigde vandaag aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens buiten werking te stellen tijdens de noodtoestand. Die blijft nog zeker drie maanden van kracht. Een constructiefout is de oorzaak van het instorten van het winkelpand in Den Bosch begin dit jaar. Tijdens een verbouwing in 1992 was onder een steunbalk een houten wand geplaatst. Niemand wist dat dat een steunmuur was. Het gebouw aan de markt stortte in tijdens verbouwingswerkzaamheden. Niemand raakte gewond, maar de schade was wel groot. Het weer tot besluit de komende uren trekken er enkele regen- en onweersbuien over ons land, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is tussen de 23 en de 29 graden. Morgen meer wolken en enkele buien, toch schijnt ook de zon geregeld bij maximaal 28 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie staan er vrij veel files in de Randstad. Dat komt ook door aanrijdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop Raasdorp en Knoop Velsen 2. De A12 bij Den Haag is richting Utrecht dicht bij Voorburg op de Utrechtse baan. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via de N14, maar daar staat ook een lange file. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraaf en knooppunt Gouwen een kwartier vertraging.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 with it.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 And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through.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 my love and my hand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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 J'ai fini de te regarder.

ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. on. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.